7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Jongeren gaan steeds later het huis uit, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 waren ze gemiddeld 23,5 jaar bij het verlaten van het ouderlijk huis. Vijf jaar eerder was dat nog 22,8. De stijging komt vooral door de invoering van het leenstelsel... maar ook houden onzekerheid op de arbeidsmarkt... hoge huren en dure koopwoningen jongeren langer thuis bij hun ouders. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs... zijn volgens Franse media zeker zeven mensen om het leven gekomen. Ook zijn tenminste 28 mensen gewond geraakt... onder wie drie brandweermensen. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Het gebouw van acht verdiepingen staat vrijwel helemaal in brand. Sommige bewoners zijn naar het dak gevlucht. Zo'n 200 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Federale aanklagers in de Verenigde Staten hebben documenten opgevraagd bij de commissie die de inauguratie van president Trump heeft georganiseerd. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer om gegevens van donoren. Onderzocht wordt onder meer of er toezeggingen zijn gedaan in ruil voor een donatie. Die zouden variëren van zakelijke contracten en politieke gunsten tot fotomomenten met Trump. De speciale Amerikaanse gezant voor Noord-Korea gaat morgen naar Pyongyang om een nieuwe top voor te bereiden tussen president Trump en Kim Jong-un. Verwacht wordt dat Trump de komende nacht bij de State of the Union bekendmaakt waar en wanneer de ontmoeting is, vermoedelijk later deze maand.